Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Amerikaanse Senaat is de eerste stap gezet in het aannemen van een belangrijke belastingwet van president Trump. Met een nipte meerderheid stemden 51 senaatsleden voor en 49 tegen. De wet moet tot grote belastingverlagingen leiden. De regering Trump wil ook flink meer geld uitgeven aan defensie. Tegenstanders wijzen op de toename van de Amerikaanse staatsschuld... die daardoor naar verwachting met 4 biljoen dollar zal toenemen. Bij een schietpartij in Amsterdam is gisteravond een man ernstig gewond geraakt. Slachtoffer van 27 was wel aanspreekbaar. Het incident gebeurde rond 7 uur in Amsterdam-Zuidoost. Een half uur eerder was er nog een schietpartij in Amsterdam in het Westerpark. Volgens de politie was dat park vol met mensen op dat moment. Daar raakte niemand gewond. In Belgrado zijn gisteravond tientallen demonstranten gearresteerd. In de Servische hoofdstad waren tienduizenden mensen op de been... om te protesteren tegen de Servische president Vucic. Ze eisen opnieuw vervoegde verkiezingen. Er wordt al maandenlang gedemonstreerd in Servië. Protesten begonnen in november... nadat 15 mensen om het leven kwamen... toen de overkapping van een treinstation instortte. Demonstranten zeggen dat dat kon gebeuren door corruptie in het land. In een kantoorpand in Oosterhout in Brabant is vannacht rond half drie brand uitgebroken. Vier mensen waren nog binnen toen dat gebeurde. Eén van hen raakte gewond. De vlammen kwamen uit de zijkant van het gebouw, dat op een industrieterrein staat. Rond half vier was het vuur weer onder controle. Volgens de veiligheidsregio is het pand van een transportbedrijf. De Britse minister van Cultuur wil opheldering van de BBC... over het uitzenden van een optreden van de band Bob Willen op het festival Glastonbury. Tijdens de show riep de frontman van de band Free Free Palestine... en, eiste niet het en wenste niet het Israëlische leger dood. Politie onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Het weer, het wordt een warme zonnige dag. Langs de kusten op de Wadden wordt het maximaal 25 graden. In het zuiden kan de temperatuur plaatselijk oplopen naar 31. Ook morgen is het zonnig, dan wordt het nog net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging... Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies.